En dit is het nieuws van NOS op 3. Na een verhit debat in de Tweede Kamer over de rellen in Den Haag... zijn er behoorlijk wat moties ingediend om de veiligheid van agenten te verbeteren. Demissionair minister Van Oosten zegt toe dat er een experiment komt met een luchtdrukwapen... zodat de politie zich beter kan verdedigen bij rellen. Maar er is meer, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. De Kamer wil ook meer geld voor de politie. Wil ook dat er snel een eh, verbod komt op gezichtsbedekkende kleding. Maar van dat soort wensen moet nog blijken of er een meerderheid voor is. En daarbij moeten we ook wel bedenken... deze Kamer is bezig aan de laatste dagen... voordat de verkiezingscampagne van start gaat... heeft nog één vergaderweek. En daarna, ja, afhankelijk van de verkiezingsuitslag... daarna kan weer alles anders zijn. Pas op als je een vouwfiets hebt van het merk Wingo. Daarvoor waarschuwt de brandweer Amsterdam-Amsteland. Ze hebben daar sinds juni 20 meldingen binnengekregen... van accu's van Wingo's die in de fik vliegen. Meestal tijdens het opladen, maar soms ook spontaan. De brandweer raadt af om die vouwfietsen in een huis of trappenhuis te zetten of mee te nemen in het OV. En de NVWA doet nu onderzoek. Er verdwijnen 175 banen bij Just Eat Takeaway hier in Nederland. Het is onderdeel van een grote bezuinigingsronde wereldwijd... waarbij er 450 mensen uitvliegen bij het bezorgbedrijf. De banen worden bij Just Eat Takeaway grotendeels vervangen door AI. Dan moet je denken aan afdelingen als de klantenservice en verkoop. En een minder fris bericht. Op het Geuzenplein in Schiedam hangt een heftige geur van bedorven vlees. Streekomroep 2 nam polshoogte en sprak met de buren. Het ruikt naar kadavers en dode vlees. en Gewoon alsof het dood ruikt. Gewoon echt dood. Nou, wat ik ruik weet ik niet, maar het stinkt heel erg. <laughs> Nou, het is hier nou een vreselijke lucht, moet ik eerlijk zeggen. We komen aanlopen en we dachten van, wat ruiken we nou? Eh? En dan geef je eerst ja, andere winkels de schuld, maar nou begrijp ik. Dat het van de slagerij komt die dicht is. Ja, de slagerij is al een tijdje failliet. De stroom is uitgevallen en het overgebleven vlees is gaan rotten. Inmiddels is er schoongemaakt, maar de lucht kan nog een week blijven hangen. Het weer vanavond in het zuidoosten wat regen. Vannacht overal droog bij 7 tot 10 graden. Morgen eerst zonnig, later komen de wolken met in het oosten wat regen. En het wordt opnieuw 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer rond Amsterdam staat nog in de file... en dat komt door de langdurige werkzaamheden aan de A10 Oost. Richting Utrecht is die weg dicht. Naar het noorden was de weg ook dicht, want er stond een auto in brand. Nu zijn daar nog twee rijstroken afgesloten. Loopt daardoor ook vast op de A1 naar Amsterdam... tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer... Want daar heb je 40 minuten tijdverlies. Er staat nog 4 kilometer file daar. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam heb je een kwartier vertraging voor knooppunt Amstel. En ook op de A9 loopt het nog vast van Diemen naar Amstelveen... tussen de afrit Amsterdam-Eiburg en Amstelveen.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 Mommy takes a glass of juice. Hello, Africa, tell me how you doing. Hello, motherland, tell me how you doing. Hello, Africa, tell me how you doing. Hello, motherland, tell me how you doing. I'm calling on the biggest on the pyramid top to join the beast and peace of our fatherland, Africa.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 Me not flying, I'm just cooling. Come on now, just set it off. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing.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 Volgens de advocaat van de moeder van de jongen die in Capelle aan de IJssel werd doodgeschoten door de politie... heeft zich een nieuwe getuige gemeld. Die zou duidelijkheid kunnen bieden over wat er is gebeurd. De moeder doet aangifte van doodslag. Op de bezette Westoever hebben Israëlische militairen twee leden van islamitische jihad gedood, meldt Al Jazeera. Israël zegt dat ze een aanslag wilde plegen zonder daar bewijs voor te leveren. De UEFA besluit volgende week of voetbalteams uit Israël geschorst worden vanwege het geweld in Gaza. Dat meldt de Britse krant The Times. Er zou een meerderheid voor een schorsing zijn. Het weer. In het zuidoosten wat regen vanavond. Vannacht is het droog. Morgen eerst zon en later kans op een enkele bui bij 16 graden.